Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. President Obama is niet van plan om de bevoegdheden van de geheime dienst NSA drastisch in te perken. Dat zeggen bronnen rond de president tegen de New York Times. Als het aan Obama ligt mag de NSA ook in de toekomst telefoongegevens opslaan... en hoeft de dienst niet vaker om toestemming van de rechter te vragen. Wel zou de president een soort ombudsman willen aanwijzen... die privacy-schendingen aan de kaak kan stellen. Obama maakt vrijdag zijn plannen bekend voor de in opspraak geraakte dienst. Homobelangenvereniging COC is een petitie op internet begonnen... tegen de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Het COC roept politici op om koning Willem-Alexander en premier Rutte... niet naar Rusland te sturen. Het COC wil dat de regering op die manier duidelijk zijn afkeuring laat blijken... over de slechte situatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders... en de mensenrechten situatie in Rusland in het algemeen. Groot-Brittannië maakte gisteren bekend dat de regering minister Miller van Cultuur naar Sochi stuurt. Zij tekende onlangs een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. De criminaliteit in Nederland is het afgelopen jaar verder afgenomen. Dat zei korpschef Bouwman van de Nationale Politie bij Knevel en Van den Brink. Volgens Bouwman waren er vorig jaar 5% minder inbraken dan in 2012. Het aantal overvallen daalde met 18%. Volgens de korpschef is het aantal berovingen in een paar jaar tijd bijna gehalveerd. De cijfers van de politie passen in een trend die al een paar jaar aan de gang is. Bouwman stelt dat de reorganisatie van de politie heeft bijgedragen aan het verminderen van de criminaliteit. De angst was dat de introductie van de nationale politie tot minder daadkracht zou leiden, maar volgens Bouwman is het omgekeerde gebeurd. Het weer vannacht veel bewolking en regen. Soms is het een tijdje droog. Temperatuur ligt rond de 5 graden.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 Er komt ook nieuw materiaal van het gezelschap uit... en dat zal op 10 maart officieel gebeuren. The Take-Off and the Landing of Everything. Dat zal de titel worden van de nieuwe cd van Elbow. En ze gaan ook toeren... En in die tour staat ook Nederland in de agenda genoteerd. De Best Kept Secret Festival. Daar zullen ze komen op 22 juni. Elbo dus. En de jongens die je nu gaat horen, die gaan ook toeren in Nederland. Uit Vlaanderen. Gordekie. Toen ik honger had, kwam ik naar je toe. Je zei, eten kan als je de afwas doet. Mensen als jij moeten niet moeilijk doen. Geef ze een kans voor ze stom gaan doen. De middenstand. Mooi is dat, een liedje dat uh, wereldberoemd is in eh, Vlaanderen. Gorky die het zong. En het nummer eh, Mia. En Gorky die bestaat 25 jaar dit jaar. En ze gaan eh, een paar speciale optredens doen. En twee van die speciale optredens zijn in Nederland. In eh, Utrecht in Tivoli. Dat zal zijn op 27 maart. En op 28 maart dan komt Luc de Vos. Want dat is de zanger van Gorky. Met de zijnen naar eh, de Messe in Breda. 28 maart zal dat zijn. Blijf nog even in Vlaanderen. Met iemand die gaat zingen in het West-Vlaams dialect daar kan ik nauwelijks iets van verstaan. Maar het klinkt wel fantastisch. Opgenomen met Engelse muzikanten. De directeur, hier is Flip Collier. Niks zeggen dan, niks zeg bewees. Stellen ekken staan, stellen zet wees. Een beetje fanatiek, jij me laten en Heb vier en elektrik en in mijn blaas Alles het te heven, altijd overdreven. Bentjes voor de sas, bentjes voor de chain. Auto zeggen kat, feest nekken heen. Auto vandaag, ik ja mijn leven. far adem, meer gespreid morgen een te leed. Waar ik zekerheid perfect heb geleid. Raak de woede, holde hen hand of zeet. Ten de perfecte bol is just de leed. Kan niet niet. moet niet en just de best. En toch schiet ik de nafels te kosten, wie verrest. Moet de min ex vrouwen mien. Mag het niet meer baal, mag het niet meer zien. Stank voor dank, ik heb dank. Jelle hangs betaal voor de reizen, eten en drank. Het is onwaarschijnlijk, vul het binnenlijk. Zet alles mee, zaas nog ordentelijk. Zaas de micro, wat dat moet zingnek. Onderbij stak sliepen, ongelooflijk. weet het nog, niemand De hier wordt kinlegs. En niet, niet geluid, druk de skinlek. Back as the far me ago. We cast a bird by Mendel. All rules are forgot. Zonder angst is groot. Back as my daar kom Henk en de slij en eilandenblik. Houten dan madame beuren, overal huisloten deuren. Weg harder van de derk, daar kom Henk en de slij en eilandenblik. Houten dan madame beuren, overal in de Abbey Road Studios in Londen. Flip met Britse muzikanten. je de directeur, wat op dit moment in is in Vlaanderen. En dat is te vinden op zijn LP Cirque Flip dus. Nou, daar bent u nu het horen, die spreekt tot de verbeelding. Ze bestaan sinds 1969, maar hebben eigenlijk nog nooit één hit gehad. Geen top 40 hit, maar wel diverse albumhits. Wishbone Ash. Daar heb ik het over. Die rentoeren eh, de komende dagen door Nederland. En in de agenda staat Haarlem. Zoetermeer gaan ze aandoen. Uden en Deventer. Persifoon. Dat laat ik er nog eens een keer horen. Van hun debuut-LP. met het nummer en Dat is te vinden op de debuut-LP. Dat wil zeggen eh, op de heruitgave daarvan... Die dan, is, die dan weer is aangevuld met een aantal... Uh, bonus tracks. Persephone dus van eh, Wishbone Ash, wat ik al zei, de bent die uh, toert op dit moment of gaat toeren door Nederland. Vanavond zijn ze in het patronaat in Haarlem. Morgenavond, dan heb ik het weer over vrijdag, dan doen ze de boerderij aan, Zoetermeer. meer. Zaterdagavond de Pul in Uden en zondag Deventer, het burgerweeshuis... waar ze zullen optreden. Wishbone Ash dus. Zodat ik weer ben uit België. Gapetto and the Wales. Maar eerst de Beatles. En dan met name John Lennon in de hoofdrol. Dit is het eh, Help LP Norwegian Woods. I once had a girl, or should I say... I've been strolling thousands of miles just to be with her, just to arise and stand down, peaceful as I am. die ook eh, vanavond kan gaan tegenkomen als je in Groningen bent. Eurosonic, een van de etablissementen van Eurosonic. Daar zullen ze te vinden zijn. Capetto and the Wales, dit was nieuw van hen. En de titel van het nummer van deze band, afkomstig uit de omgeving van Antwerpen, is 1814. En daarvoor had je dus uiteraard eh, John Paul, George en Ringo. En vooral John in Norwegian Wood. Volgende zanger die zal in september 80 jaar worden. Leonard Cohen. I asked my father. I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, I'm lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body. I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. side, he said, and never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover. song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Ja, zijn stem is wel uh, wat eh, diep diepzee gegaan als je dit hoort, dan vergelijkt met al die uh, fraaie songs overigens op uh, Old Ideas, dan zingt hij dit toch wel een fractie hoger. Lover, Lover, Lover uit 1976. Leonard Cohen, die afgelopen jaar nog in eigen land, in Canada... bejubeld werd met een eh, Juno Award. Nou, het heet een Juno Award. Het waren maar liefst twee. Werd uh, uitgeroepen tot Songwriter of the Year. En dan ook nog Artist of the Year. En dan te bedenken dat hij dus eind van dit jaar... 21 september om precies te zijn, dat hij dan 80 eh, jaar zal worden. Leonard Cohen. Afgelopen weekend op het Vlaamse Canvas. Op vrijdagavond op primetime. Een film doen ze daar zomaar op primetime. Goede films draaien. American Beauty, de titel daarvan. En die muziek die werd geschreven door Thomas Newman. uit American Beauty. Bewerkt door Jakarta. En Jakarta is dan weer een Britse DJ-producer die ermee aan de gang is gegaan. En daarvoor hoorde je de oorspronkelijke muziek uit die film American Beauty uit 1999. That Already, de titel van dat instrumentale nummer. En dat is van Thomas Newman. En die Thomas Noemen komt uit het geslacht Noemen. die bekend is vanwege het eh, feit dat ze filmmuziek maken. Ook hij, die ook bekend is van andere songs, heeft ooit filmmuziek gemaakt. Hier is hij dan vocaal. Familie van uh, hem dus. Randy. Never drink in the afternoon. Never drink alone. sure do like a drink or two when I get home. Every evening, what I do is I sit here in this chair, pour myself some whiskey. Watch my troubles vanish into the air. Roll used to worry about him. dat heeft mooie platen gemaakt. En treedt af en toe nog steeds op. Randy Newman uit 1974 is dit van de LP Good Old Boys. Je hoorde Randy Newman met uh, Rollin. Dit is een nacht in anders. De vader op Radio 1. Eh, even een huishoudelijke mededeling. Want het programma houdt op te bestaan. Jawel, vanaf 1 april gebeuren andere dingen op dit tijdstip. Dus tot die tijd nog maar even genieten van uh, artiesten als Leonard Cohen... Randy Newman. En bijvoorbeeld ook een trompetist eh, die bekend is geworden onder eh, de naam Roy Campbell Jr. Afgelopen week is hij overleden. En werkte ooit mee bij het gezelschap The Blue Series Continuum. In 2003 is dit. De Blue Series Continuum. Dit is het nummer Then Again. Junior op de trompet hier in de samenwerking met de Blue Series Continuum. Met een aantal muzikale jazzvrienden in het nummer Then Again. Afgelopen week dus overleden in de leeftijd van 61 jaar. En vandaag werd bekend, of liever gezegd afgelopen dag werd bekend... dat eh, op 51-jarige leeftijd is overleden jazzgitarist... Ronnie Jordan. En Ronnie Jordan heeft onder andere meegewerkt aan een uh, hitparade succes van eh, Guru. Guru met No Time To Play. Laat je anders van de man horen van Ronnie Jordan. Dit is uit 1993, het nummer Tinseltown. gitaarspel van Ronnie Jordan is dus niet meer 51 jaar oud geworden. Afgelopen dag, gisteren werd bekend dat hij is eh, overleden op 51-jarige leeftijd. Ronnie Jordan dus. Gisteren was het ook precies 20 jaar geleden dat deze zanger overleed. Een hele bijzondere zanger, want hij trad namelijk nooit op. En hij heeft mooie dingen gemaakt, zoals dit bijvoorbeeld. I'll say goodbye to all my sorrow and bye tomorrow. be on my way. I guess the Lord must be in New York City. I'm so tired of getting nowhere, seeing my prayers gone unanswered. at your back door. Ain't it wonderful to be where I've always wanted to be? For the first time, I'll breathe free here in New York City. Gisteren was het dus eh, precies 20 jaar geleden dat hij op 52-jarige eh, leeftijd overleed. Harry Nielsen, die je nog eens een keer kon behoren luisteren met I Guess the Lord Must Be in New York City. En wat ik al zei, het was heel bijzonder van de man, want hij heeft eh, nooit de optredens gegeven. Wel platen gemaakt, fantastische platen zoals je hebt kunnen waarnemen. Deze band heet Black Bazaar. En ze komen uit Congo. virgin mobogas sai etondi ngai ngo motema o na nzambi ewasokatali na o abotelinga mwana mobali obendenge na lukaka yureke o ebongi boye na mokili ya nseo osala bolingo mpe otwa lifuta o esengo na ngai lelo papa oyo abota ngai et voilà qu'est-ce qu'il est beau Yurek est un grand monsieur Il a les filles à ses pieds C'est un beau gosse Et voilà qu'est-ce qu'il est beau Yurek est un grand monsieur Il a les filles à ses pieds C'est un beau gosse ebongi boye na mokili ya nseo osala bolingo mpe ozwa lifuta o esengo nanga lelo papa oya botanga napesi ya endoyi yuyue sheri batelela ngai o pondelaka soki ya leli kobimelaka nga na ye te o wana fianse mama na ngai oyo oh, Congo Black Bazaar, de naam van de band die je kon luisteren. Nog eentje tot aan het nieuws en dat is een eh, Nederlandstalige bijdrage. Je gaat luisteren naar eh, Rick de Leeuw. Hou me stevig vast. Ik zit op de trap en luister naar de radio. Er klinkt een mooi en triestig lied. Ik neurie zachtjes mee. Ik wil muziek als het sneeuwt. Ook al sneeuwt het nu even niet. Ik neem een slok koffie, koud en sterk rook een laatste sigaret. Ik stop vandaag voor de laatste keer dit jaar. En ik weet zeker, nu is het echt. Hou me vast en zeg me dat het goed komt. Zeg dat alles goed komt en hou me stevig vast. schrijf een gedicht. Weet nog altijd niet voor wie. Maar het cadeau zit al in mijn hoofd. Waar is de waarheid als je ze nodig hebt? En niet meer weet waarin je gelooft. Hou me vast en zeg me dat het goed komt Zeg dat alles goed komt. Hou me vast en neem me in je armen. Zeg dat alles goed komt en hou me stevig vast. Want klokken moeten luiden. Morgen brengt dit jaar groot nieuws voor ons mee. En lichten moeten branden in een wereld die veilig is voor ons twee. Hou me vast. Hou me vast en zeg me dat het goed komt. Zeg dat alles goed komt Hou me vast, neem me in je armen. Zeg dat alles goed komt en hou me steeds